Maar de afgelopen dagen verspreidt het leger ook flyers in het zuiden. Palestijnen in en rondom de stad Ganjounis worden opgeroepen om daar te vertrekken. Volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op en worden de aanvallen daar opgeschroefd. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze twee vrachtschepen in de Rode Zee hebben aangevallen. De schepen hebben volgens de Houthis een relatie met Israël. Er zou ook een Amerikaans oorlogsschip in de Rode Zee zijn beschoten... maar de Houthis ontkennen dat ze daarachter zitten. Volgens een Amerikaanse bron zou het oorlogsschip drones uit de lucht hebben geschoten. Bij een woningbrand in Bruinisse in Zeeland heeft de brandweer zich teruggetrokken vanwege vuurwerk. De brandweer was groot uitgerukt voor een brand in drie woningen. Maar omdat duidelijk werd dat er op zolder van een van de woningen vuurwerk lag, stopte de brandweer met blussen. Huizen ernaast werden ontruimd en er werd verder geblust met een bluskanon op afstand. De getroffen bewoners zijn opgevangen in het dorpshuis van Bruinisse. In de eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 2-1 gewonnen. PSV blijft daarmee koploper zonder puntverlies. De voorsprong op nummer 2, Feyenoord, is nu 10 punten. De nummer 3, FC Twente, won in Deventer met 3-1 van Go Ahead Eagles. Ajax won uit met 2-1 van NEC. En FC Utrecht AZ eindigde in 1-1. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw.